Dat schrijft het dagblad Trouw in de jaarlijkse onderwijsbijlagen. Veel leerlingen van de theoretische leerweg scoren bij het centraal eindexamen vaak onvoldoendes voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ze slagen toch omdat de scholen relatief hoge cijfers uitdelen bij het andere deel van het eindexamen, de schoolonderzoeken. Daarmee camoufleren ze hun slechte prestaties. In de Rotterdamse club Cinema zijn zeven mensen gewond geraakt door een steekvlam. gebeurde bij een bar in de kelder. Een bezoeker liep een derde graadse brandwonden op. Een andere zes slachtoffers hebben lichtere brandwonden, onder meer in het gezicht. De brandweer onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk hield iemand een aansteker bij een spuitbus. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden steunt het plan van president Obama... voor een strenger toezicht op de financiële wereld. Het voorstel werd met een krappe meerderheid aangenomen. Als ook de Senaat akkoord gaat, kunnen de financiële toezichthouders bijvoorbeeld ingrijpen bij noodlijdende bedrijven om te voorkomen dat de belastingbetaler de dupe wordt van een faillissement. Ook moet er een instantie komen die consumenten beschermt tegen slechte financiële producten. Het CDA kreeg vorig jaar ruim 2,7 miljoen euro aan giften, veel meer dan alle andere partijen bij elkaar, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Nova. De VVD is tweede met ruim 460.000 en GroenLinks met bijna 200.000 euro derde. Nova heeft de bedragen afgeleid uit de jaarrekeningen. Tiger Woods stopt voor onbepaalde tijd met golfen. Op zijn website schrijft hij dat hij zich bewust is van de teleurstellingen en pijn die hij veel mensen heeft aangedaan, vooral zijn vrouw en kinderen. Twee weken geleden botste Woods met zijn auto door onduidelijke oorzaak tegen een brandkraan en een boom. Dagen na het ongeluk verschenen in de media verhalen over huwelijksproblemen en buitenechtelijke affaires. Het weer, dan af en toe wat regen of natte sneeuw.